Laat ze me gaan. Laat ze me praten over anderen. Laat ze me gaan. Ze hebben anders niets te doen. Laat ze me gaan. Ze maken zelf toch nooit geen fouten. Laat ze me gaan. Ik wil het toch niet overdoen. maar Ja, al die zogenaamde vrienden. Laat ze maar gaan. Dat je je kwaad maakt, heeft geen zin. Laat ze maar gaan. Je moet er echt om blijven lachen. ze zeggen, ik maak me niet druk.